Die landde s'avonds in Eindhoven. Linda zat ook aan boord. zoals was in Israël, onder meer in Palestijns gebied. En heeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant, je wil heel graag supersnel weg. Aan de andere kant denk je, je laat ook mensen daarachter die niet weg kunnen. Die, ze, mogen de grens niet over hun zitten daar vast. En dat voelt gewoon... Dat, ja, dat voelt, gewoon het is wel heel verkeerd. Wel, ja. Nou, er gaat zo dus nog een toestel naar Tel Aviv. Als het goed is, landt hij vanavond laat weer in Eindhoven. De dreiging in het centrum van Groningen was loos alarm. Gisteravond was de belangrijkste winkelstraat urenlang afgezet. Er werden gebouwen ontruimd omdat er een dreiging was binnengekomen bij de politie. Bleek niks aan de hand. Twee minderjarige jongens zijn nu opgepakt omdat ze de valse melding gedaan zouden hebben. Na Feyenoord hangt ook SC Cambuur netten op in het stadion. De club uit Leeuwarden wil voorkomen dat er spullen op het veld belanden. Vier van de vijf laatste wedstrijden werden tijdelijk stilgelegd... omdat er plastic bekers werden gegooid. Fans en sponsoren klaagden daarover bij de club... en de KNVB dreigde met straf. En een loterijwinnaar in Californië hoeft zich de rest van zijn of haar leven niet meer druk te maken over binnenkomende rekeningen. Een jackpot van dik 1,7 miljard dollar is gevallen. Good evening America, I'm Michelle Isles. Tonight we've got another life-changing jackpot for you in an estimated amount of 1.765 billion dollars. Ja, het was trouwens niet eens de dikste klapper ooit. Die ging er vorig jaar uit en was dik 2 miljard dollar. Het weer grijs en vooral in het midden en zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog. En vanmiddag kan de zon er ook doorbreken bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar.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 Daardoor ontstaan grote tekorten. Verder roept de hulporganisatie Hamas op om gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. De politie zoekt getuigen van de dodelijke steekpartij in Zutphen gisteravond. Het ging mis tijdens een ruzie tussen twee mensen. Daarbij werd één iemand doodgestoken. De ander is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Roemenië is opnieuw een drone neergestort aan de grens met Oekraïne. Hij kwam neer in onbewoond gebied vlakbij een dorpje. Het is het vierde soortgelijke incident in Roemenië. Het weer, regen in zuiden en midden, in het noorden af en toe zon.